uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental van de krachtige aardbeving in Ecuador is opgelopen naar 13. Ook is er op verschillende plekken schade. In Peru is ook een dode gevallen. Een van de slachtoffers zat in een voertuig dat werd bedolven onder het puin van een huis. De beving was in het zuidwesten van Ecuador en had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zo'n 80 kilometer van Guayaquil, de tweede stad van Ecuador. Na twaalf uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie... zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden... over een plan om hun relatie te normaliseren. Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië... maar Servië ziet het nog als eigen provincie. En de afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op... Servië en Kosovo willen op termijn allebei lid worden van de Europese Unie... maar die stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun banden verbeteren. Daar werd gisteren over gepraat in Noord-Macedonië. De Zwitserse regering heeft overlegd over de problemen bij de bank Credit Suisse, die in de problemen zit. Volgens de Financial Times worden noodmaatregelen voorbereid, zodat de bank snel kan worden overgenomen door UBS, een andere Zwitserse bank. Mogelijk komt de Zwitserse overheid met garanties voor de overname. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. Dat was gisteren in de regio Tirol. De lawine ontstond toen de vrouw van 20 buiten de piste aan het skiën was. De sneeuwmassa zou zo'n 30 meter breed zijn geweest en zo'n 80 meter lang. Tientallen mensen zochten nog naar de vrouw, maar ze was niet meer te redden. Eerder deze week kwam een Nederlandse man om het leven door een lawine in Zwitserland.